voor spoedige start. Kees Groot met het NOS-journaal. De politie denkt te weten wie de daders zijn van de dodelijke schietpartij van gisteravond in Hellevoetsluis. Daarbij kwamen twee mannen om het leven. De politie heeft zeker drie verdachten op het oog, maar wil niet zeggen wie het zijn. Ze staan internationaal gesignaleerd. De slachtoffers waren gisteravond op visite in Hellevoetsluis. De politie bevestigt dat in de buurt wordt gezegd dat er een vete heerste tussen twee families en dat die gisteravond is geëscaleerd. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Het kabinet moet komend jaar echt besluiten of er een nieuwe kernreactor komt die de huidige onderzoeksreactor in Petten gaat vervangen. Dat zeggen verenigingen van medisch specialisten. Volgens de artsenverenigingen zit de reactor in Petten waarschijnlijk binnen tien jaar aan het einde van zijn levensduur. Daarom willen ze snel duidelijkheid over de levering van medische isotopen. Die worden gebruikt bij de behandeling van kankerpatiënten. Minister Schippers zegt dat er geen reden is om aan te nemen dat de reactor in Petten op korte termijn gaat sluiten. Er komt toch geen islamitische basisschool in Naaldwijk. De gemeente had ingestemd met de komst van de school, maar staatssecretaris Dekker vindt dat het plan niet voldoet aan de voorwaarden. Volgens hem is het maar de vraag of er in het Westland genoeg belangstelling is voor islamitisch onderwijs. De nieuwe school zou binnen vijf jaar minstens 257 leerlingen moeten trekken. Bedrijven in de webwinkelsector nemen maatregelen om verspilling door onnodig grote verpakkingen tegen te gaan. Nu komen pakketjes vaak in standaarddozen die vaak veel groter zijn dan het product. Daardoor moeten meer auto's rijden om de pakketten te bezorgen en dat kost geld en is slecht voor het milieu. Twee bedrijven hebben daarom een machine ontwikkeld die de verpakkingen precies op maat maakt. Enkele grote webwinkels maken inmiddels gebruik van het apparaat.